Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol gaat luchtvaartmaatschappijen 350 euro geven voor ieder vliegticket dat ze annuleren of omboeken is een tijdelijke oplossing om de drukte tegen te gaan op het vliegveld. Want er is nog altijd te weinig personeel, zegt collega Lisa Schallenberg. Het is bedoeld om luchtvaartmaatschappijen te bewegen om passagiers te schrappen. Een beetje uit, uit eigen beweging. Ja, Schiphol heeft zelf aangekondigd vorige week dat er nog minder passagiers mogen vertrekken tot 31 oktober. Maar dat is nog niet helemaal rond. Vakbond FNV vindt het een goed idee. Want de werkdruk moet omlaag. Die moet fors omlaag. en eh, die is maandenlang eh, veel te hoog geweest. Eh, daarom lopen er ook steeds meer meer beveiligers weg. En je kunt eigenlijk eh, maar aan twee knoppen draaien om de werkdruk te verlagen. Meer beveiligers of minder vluchten, eh, lees minder passagiers. Er komt een onderzoek naar de dood van een jonge vrouw in Iran... kondigde de president aan bij de VN. Masa Amini van 22 werd vorige week opgepakt... omdat ze haar hoofddoek niet goed droeg... maar overleed later op het politiebureau. Daarover zijn al dagen protesten in Iran. Vooral vrouwen gaan massaal de straat op knippen hun haar af of steken hun hoofddoek in brand. Volgens correspondent Daisy Moore zit er meer achter. Het is breder, er zijn eh, leuzen tegen het regime. Eh, je hoort op straat weg met de dictator. Het is eh, woede over de onderdrukking waar Iraniërs al zo lang mee te maken hebben. Veel mensen voelen dat ze niet kunnen zeggen, niet kunnen doen wat ze willen. En dat beheerst eigenlijk hun, hun leven. En dan nog goed nieuws uit Enschede. Studenten daar hebben allemaal een dak boven hun hoofd. Was vorig collegejaar nog wel anders. Honderden internationale studenten konden toen geen plekje vinden... terwijl hun studie al lang was begonnen. Dit jaar zijn er dus minder problemen... omdat er tijdelijke containerwoningen zijn gebouwd... maar ook omdat er minder nieuwe aanmeldingen zijn. En het weer nog.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 We'll keep each other warm. Got something stronger than strong. This is the real thing. walk out hand in hand. So let them they don't understand nothing to hide. It's just love. I've had enough of shy. So let's go out and show them what we have inside. There's no use holding back desire. No. We've burnt our fingers now. Let's jump into the fire. my mind judge the look by the lover I hope you'll soon recover Me, I go from one extreme to another And then my friends just might ask me They say, Martin, maybe one day you'll find true love I say, maybe There must be a solution to the one thing The one thing we can weet het zeker. zaten we in één op dat schip. Je weet wel. volgens wij naar het eh, programma gaan, eh, Boys Are Back in Town. Heb ik dan een half uurtje? Ik denk, ach, weet je, we zijn hier nu toch. Gewoon een wat uh, herinneringen en eh, al dan niet met tekst. Ja. Charles is onderweg en eh, Charles haal niet in. Blijf rechts rijden. En probeer de terrenlicht met knipperlichten te signaleren. dan hebben wij een webcam in de studio. En ik heb het idee dat ik ja, regelmatig bekeken word. Mocht ik nog bepaalde poses moeten doen? <laughs> laat, me, laat me dat maar even weten dan. Ja. Van de ene uithoek van Nederland naar de andere uithoek van Nederland. En ik ben blij dat jullie er zijn. kijk, de berichtjes komen al binnen. En ja, ik ben al begonnen. En eh, ik denk, ah, weet je wat, ik ben hier nu toch. En eh, ik gooi hem even van eh, de jukebox af, van de mechanica af. En ik draai gewoon live en een half uurtje mee pikken. Ach. Wie luistert daar nou naar? Ja. Ach ja, de tunes. Ja, wie kent ze niet? Ik hoor een eh, hele lichte brom. Ik weet niet wat jullie horen, maar ik hoor een hele lichte brom. En eh, we gaan eens even kijken wat dat is. Nou, ik zie het al. Dat kleine mannetje wat zometeen binnenkomt met die korte beentjes. Ga jij eens van de kabeltje af, vriend. Thank you. intussen kan ik even lekker doorkijken of door de playlist heen. En eh, god, wat hebben we omgedraaid de afgelopen periode. Ja, van alles. Eh, we hebben zelfs op het strand gedraaid. En eh, dat was niet zo heel lang geleden. Het was Sun is Shining en The Weather is Sweet. En er werd flink gedanst. keer dan. En hey, Vlaringen, goedemorgen. En Heerenveen natuurlijk. Ik voel me net zo'n piraatje. Nou ja, ik ben er niet. die dat geloven. Er zijn toch nog mensen wakker. En eh, ja, dat vind ik toch wel... Eh, dat je zegt van nou... Eh, hè? Slaapt er dan helemaal niemand meer? Nee, helemaal niemand. Ze zijn in ieder geval op het goede station afgestemd. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Willem Bruis is de naam. En dit is Cool in the Gang. clap your hands Alright Cause there's a message in the music So everybody dance Alright Let's have a good time We're gonna have a good time Let's have a good time We're gonna have a let's have a good time. This is the place where love is found. We all play a part, and if you feel it in your heart, stand up and shout and let your feelings out. Come on, you and me, we're gonna have a good time. We're gonna party hard all night, baby. You and me, we're gonna have a good gonna have a really good time. Let's have a good time. We're gonna have a good time tonight. We'll have such a good time. So everybody, everybody gather round. Alright. Cause there's a message in the music you'll feel... Ja, nou, en dan zou, die, dan zou die nou toch maar binnenkomen, dames en heren. Ja, is het Sinterklaas? Is het... Uh... Is het eh, is live in uitzending, meneer Duif? Goedemorgen. Fantastisch. Fantastisch, ja hoor, daar is hij. Ja hoor. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, wat een geval. Goedemorgen, vriend. Goedemorgen, Ja, ik denk van nou weet je wat, eh, we gaan een piraatje spelen. Eventjes, uh, ik had een, een kromme vonk in het mengpaneel zitten. Ik denk nou, ik ga eventjes kijken. En, uh, ja. blik een Een, muis, een kleine muis, ja. <laughs> Ik zag een muis, ik denk, waar, daar zei hij. <laughs> ja, precies. Dus, eh, maar goed, een mooie tijd, tijd voor koffie. Ja. Zal je maar even naar de kijkers, want eh, ze zien je al. Ja, oh, dag, ja. hey. Ja. ja, achter hangt hij niet meer, nee. Eerst voor koffie. We're gonna have a good time tonight. We're gonna dance to the morning light. have a good time. We're gonna have a good time. have a really good time. Let's have a good time. We're gonna have a good time tonight. Let's have a good time. Everybody, let's have a good time. This is the place where love is found. We all play a part, and if you feel it in your heart What a Ja, eh, dan, moet, ik het volgende nummer wel klaarzetten natuurlijk. Dus luisteraars, ik hoop dat jullie hebben genoten van de stilte. Want in de keuken was het lawaaiig net hoor.